Een Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De politie heeft in de woningen van mogelijke jihadisten in Nederland... onlangs een automatisch wapen en informatiemateriaal over explosieven gevonden. Dat zei de baas van het Openbaar Ministerie Bolhaar in Nieuwsuur. Hij noemde dat verontrustend, ook al staat nog niet vast... dat de verdachten plannen hadden voor aanslagen in eigen land. Er lopen nu zo'n 50 onderzoeken tegen in totaal 70 jihadverdachten. verdachten ook Iran voert luchtaanvallen uit op islamitische staten in Irak. Dat melden verschillende media in Israël en de VS. Een anonieme Amerikaanse defensiefunctionaris zegt dat de VS de Iraanse inspanningen in de gaten houdt. De Iraniërs zouden in een ander deel van Irak actief zijn dan de coalitie die door de Amerikanen wordt geleid. En daar doet ook Nederland aan mee. Een Amerikaanse piloot is zondag met zijn F-16 neergestort boven Jordanië en omgekomen. Dat heeft de Amerikaanse luchtmacht bekendgemaakt. De piloot meldde kort na het opstijgen technische problemen en besloot terug te keren, maar hij haalde de basis niet. De straaljager was volgens CNN op weg naar een bombardement op IS in Irak. Door een zijn wisselstoring rond Rotterdam zijn vannacht vijf treinen met in totaal zo'n 200 inzittenden gestrand. De NS bestelde bussen en taxis om de reizigers thuis te krijgen, maar dat duurde even. De bussen haalden eerst reizigers uit treinen en daarna werden de achtergebleven mensen van de stations opgehaald. De treinen rond Rotterdam rijden inmiddels weer. PostNL bezorgt vandaag in Nederland voor het eerst meer dan 1 miljoen pakketjes op één dag. Ongeveer 1 op de 7 huishoudens krijgt vandaag een pakketje. Er worden steeds meer cadeaus via internet besteld en vanwege Sinterklaas hebben de bezorgers het nu extra druk. Het totaal aantal bezorgde pakketten is overigens nog een stuk groter, omdat ook bedrijven als DHL en UPS pakketten bezorgen. Het weer bewolkt en droog met minima nu nog rond het vriespunt. Overdag wordt het 1 tot 4 graden en er kan wat lichte winterse neerslag vallen.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 De weg is hier wel weer vrij. A7 Horen-Zaandam bij Purmerend 5. En op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht Oost 10 kilometer door een ongeluk. De linkerreis ook is dicht. Ook een ongeluk op de Moerdijkbrug. De A16 is dat vanuit Breda naar Rotterdam.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 Sweet sugar pop, sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I show improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. New set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, hip, fantasia. Jazz and hip hop, dripping in your dome, it's his own and bop. Funk infusion, a fly illusion. keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless you got to get down.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 Where there's no competition and you render my condition, though improbable, it's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we're unified. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held.